10 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De enige abortuskliniek van Missouri mag open blijven... hoewel de vergunning om middernacht afloopt. Daarmee zou Missouri de eerste staat zijn... waar geen enkele abortuskliniek meer is. De organisatie die de kliniek beheert... spande een rechtszaak aan tegen de sluiting. De rechter geeft de organisatie gelijk. De gezondheidsdienst van de Amerikaanse staat... wilde de vergunning niet verlengen... omdat de kliniek de gezondheid van vrouwen... niet voldoende zou beschermen. Door het vonnis mag de kliniek in ieder geval tot 4 juni abortussen uitvoeren... en dan staat een nieuwe nieuwe rechtszitting gepland. Frankrijk legt vanaf morgen het aantal bergbeklimmers op de Mont Blanc aan banden. Alleen wie een kamer heeft geboekt in een van de hutten op de flanken van de berg mag omhoog. De hoogste berg van Europa trekt nu jaarlijks bijna 25.000 klimmers. En dat zijn er veel te veel voor de drie schuilhutten langs de route. Dus wordt er vaak illegaal gekampeerd. Het nieuws van de aangescherpte regels komt een week... nadat een foto van een rij klimmers voor de top van de Mount Everest wereldnieuws was geworden. De afgelopen tijd zijn er op die hoogte hoogste berg van de wereld, 10 doden gevallen. Dat ongebruikelijk hoge aantal wordt in verband gebracht met het grote aantal klimmers... dat tegelijk een vergunning kreeg om de berg op te mogen. En een duikteam uit Zuid-Korea is in Hongarije aangekomen om mee te zoeken naar de 21 vermisten na het ongeluk met een rondvaartboot in Budapest. Die boot kapseisde woensdag nadat hij op de Donau door een cruiseschip was geramd. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en het modderige water. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Zeven toeristen overleefden de aanvaring. De lichamen van zeven anderen zijn geborgen. Er worden nog 21 mensen vermist, inclusief de twee Hongaarse bemanningsleden van de boot.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 Ja, is jouw dansvloer al geopend? Ben je al aan het voorbereiden om te gaan stappen dit weekend? Of gewoon vanavond gezellig een drankje te gaan doen? Helemaal leuk of ja, misschien eh, ben je wel aan het werk. Luister je stiekem uh, een beetje oortjes in. Het kan allemaal. Een uur lang in de mix. One and only DJ Dion Sydney. Hij staat vanavond eh, ook weer in Amsterdam ergens te draaien. Club Smoky heb ik me laten vertellen rond een uur tot half twee. Maar nu eerst exclusief hier.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 Can't have you this view, but I'm high as well. Be in a hotel Yeah. Doesn't matter cause I'm so consumed Spending all reading texts from I'm gonna keep at my distance I know that you're the feeling I'm missing You know that I hate to admit it Dion City live in de mix. See it sessions. En aan al het goede komt een einde. Zoals deze bonusaflevering eigenlijk wel. Bijna de klok van 11. Waarschijnlijk zijn we de volgende week er gewoon weer bij. Ligt een beetje aan eh, het rozen van DJ Dion City. Ligt er een beetje aan het eh, thuisfront. Ik zeg al, gewoon lekker je radio hier bij CFM aanhouden staan. Ah, gaat weer helemaal lekker. Maakt niet uit. Gewoon blijf luisteren. 9 uur sharp. See it or not see it.